Turkije probeert al een tijdje een einde te maken aan het geweld. Het land kreeg onlangs Rusland en Oekraïne samen aan tafel. Rutte bedankte Erdogan daarvoor. Turkey is playing a key role in relation to this conflict. And I'm very pleased that President Erdogan has indeed taken on that role. Ook ging het so over... I'd like to thank you once again. Ook ging het over de NAVO-top die donderdag is. Het was voor het eerst sinds tien jaar dat Rutte in Turkije met Erdogan sprak. In 2017 ging het even niet zo lekker tussen Nederland en Turkije... toen hier een Turkse minister werd teruggestuurd. Daarna werd de band weer hersteld. Het meisje van 17 dat afgelopen weekend in Rosmalen Jordi van 22 doodstak na een ruzie is voorlopig weer vrij. Volgens het Openbaar Ministerie was er waarschijnlijk sprake van noodweer. Het meisje kreeg het op het terras aan de stok met de vriendin en zus van Jordi... die daarna zelf naar de plek kwam om verhaal te halen. Dat liep compleet uit de hand. Hij werd hierbij gestoken met een mes en overleed vlak daarna. Het meisje blijft nog wel verdachte in de zaak. Het was groot nieuws begin dit jaar. Onderzoekers dachten hoogstwaarschijnlijk te weten... wie in de Tweede Wereldoorlog het rest van Anne Frank en haar familie had verraden. Een Joodse man, Arnold van den Berg, zou dat hebben gedaan. Maar dat is onmogelijk, zegt zijn kleindochter. We waren met stomheid geslagen gewoon. Mijn grootvader kon het niet gedaan hebben. A, hij was zelf ondergedoken en dan kom je niet uit je eh, onderduik om andere mensen te verraden. En het was zijn ethiek niet om andere mensen te verraden. Hij heeft juist eh, zijn best gedaan om mensen te redden. En dat is wat andere onderzoekers vandaag bevestigen. Is eigenlijk vooral gebaseerd op allerlei geruchten die naar de oorlog gingen. En dat is niks bijzonders, want er gingen naar de oorlog heel erg veel geruchten op. Het nieuwe onderzoek wordt vanavond gepresenteerd. Het weer vanavond koelt het flink af. Het kan zelfs op sommige plekken een beetje gaan vriezen. Morgen opnieuw een zonnig dagje. Het wordt zo'n 15 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files, maar er is één uitschieter... en dat is de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herugewaard en industrieterrein Boekelemeer... ben je bijna een half uur langer onderweg.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 Een prachtige song om dit tweede uur mee te openen. Well, it looks to me like the end is coming. Feet hurt. popping like Crossroads met de act van de maand. Naast haar werk als soloartiest heeft Becky Hobbs ook geschreven voor verschillende country- en pop-acts, zoals Hella Reddy, George Jones, Loretta Lynn, Shelley West, Conway Twitty, Alabama en Ken Mellons. Nu horen we Becky zelf met Hottest in Texas en Cowgirl's Heart. favoriete album van de maand. Een 21e eeuwse honky-tonk met goedkoop bier, gefrituurd eten en een band die countrymuziek speelt. Naast de muziekstijl onderscheidt deze band zich door een enthousiasme. What You Drinkin' van West of Texas. Another smoke-filled room bar tab to settle up on. While the drummer swings a honky tonk shuffle, the pool sticks are cute. They're ready for a fight. So what you drinking? So what's the problem? empty dance floor All covered in sawdust While this country singer He pulls on your heartstrings Another empty bottle And a paycheck well spent I'm so drunk, so fucked, so stoned the villa's so wrecked. I've been hurting and deserving so much more. I've been trying to get you walking. So what you drinking? So what's the problem? Pasadena speelt in op de muzikaliteit van de naam van de Californische stad. Het is een herinnering aan een weekendontmoeting die perfect voelde. Al was het maar voor een paar dagen. Dustin Lynch met opzwepende achtergrondzang van Sarah Buxton. said she wasn't from right here. I said, me neither, girl. Ain't that a daisy? Fancy meeting you like this. Girl, I don't believe this is on a black coincidence. I'm thinking maybe we should stay a while, see where it leads us. I think we got something cool between us. We got two more nights before leaving Pasadena Rhinestone shining on her hips, cotton candy on her lips. That was the sweetest kiss I'd ever tasted. Friday night at rodeo, cut short by lightning show. Even though that rain was freezing, felt good to be in. So we stayed a while to see where it lead us. We had something cool between us, and we had one bleeding cover van deze week. Een song die al vele malen gecoverd is. Een van de mooiste versies is die van Vern Gosdin. Sinds kort kan de versie van David Adam Byrons toegevoegd worden. Oh, lights, thick smoke And aan George Strait en Alan Jackson doet denken. Maar Happy Hour wordt vertolkt door Matt Maverick. Neon van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. De legendarische Amerikaanse zanger Ray Price is in 2016 op 87-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Price verwierf sinds de jaren 50 bekendheid met songs als Crazy Arms, City Lights en My Shoes Keep Walking Back to You. feel, and the storm. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Lara Hope beschrijft het geluid van haar en de arctones. Ik zou zeggen dat we een nieuwe kijk op een oud geluid hebben. Het is beschreven als Pan Americana. Het is beschreven als Pan Americana, wat betekent dat we veel gebieden van vroege rock- en rootsmuziek gebruiken als creatief lanceerplatform. Stop, drop en roll. Tony Vons muzikale stijl komt voort uit zijn liefde voor country, aangevuld met een frisse mix van de jaren 60 en 70 die te horen zijn. Play Me, een Elvis-song, is een puik voorbeeld. Play me an Elvis song Man, you can't go wrong Play me that Elvis song All long My baby's made it clear is all she wants to hear. So play her favorite song. Oh yeah, that Elvis song. Mr. DJ, play me one tonight. Wanna hold my baby tight. Can you try all your arms tonight? Yes, sir, that your favorite song Oh yeah, that Elvis song Mr. Bandleader, give me a sign Can you please suspicious minds Don't make a look at the clock Can you play that jam is all she wants to hear. So play a fiddle Het meest verrassende van alles is de Dead Souse met een sombere versie van You Are My Sunshine, een nummer dat van nature opgewekt zou moeten zijn. Het is hier opnieuw gemaakt, als een soort klaagzang, alsof de zonneschijn waarover ze zingen wordt overschaduwd door wolken. Het traditionele deuntje Pellet on the Floor is vrolijk en permantig. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Shine. De in Tennessee geboren Moose Wilson heeft zojuist dit aanstekelijke en vermakelijke titelloze dubbelalbum met daarop Louisiana Two Step uitgebracht. Well, I met her at the old Sandstone Camp Rodeo zal niet zeggen dat Jenny Tolman met Married in Honky Tonk het perfecte countryalbum in elkaar heeft gezet. Ik concludeer wel dat het een puikalbum is. Als je verlangt naar de goede oude tijd van country, moet je deze plaat horen. I was taking my makeup, to jump better known as my best friend, texted, We're all at the cowboy. Get your butt down here, Jen. Against my better judgment, I pulled myself together. In the bat of a lash, it was, Hey, bartender, would you pour me a tequila soda? just got ordained. Jerry Sam ring, slurry i do something cold, something rude, something past ribbon blue. The band played, here comes the bride, with the party crowd singing along. And that's how I got married in a honky tonk. tipped that rest of it was just a blurry wedding bell bender. But the first kiss was pretty good from what I can remember. A toilet paper veil, barstool stool views, hoping in sickness and in health includes hangovers too. We had our first dance to the band, playing a Hank Williams cheating song. And that's how I got married in a honky tonk. sla de vraag van eh, Sterling Drake en Mary Meyer met Come Stay With Me in de wind. Ik neem afscheid en beloof dat ik er volgende week weer ben. Tot dan. whisper in the moonlight. There's a hard wind blowing softly through the window screen tonight.